Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger van Pakistan heeft vannacht raketten afgeschoten op een dorpje in buurland Iran. Daarbij zouden drie vrouwen en vier kinderen zijn gedood. Dat is een reactie op een Iraanse aanval van eerder deze week. Correspondent Aletta André legt uit wat er achter de ruzie zit. De aanval van Iran dinsdag was op een groep in Pakistan, Jaisal Adal. Ehm, dat eigenlijk een Iraanse groep is, maar die een basis in Pakistan heeft. Eh, net over de grens en die dan weer in Iran aanslagen eh, uitvoert. Iran vond dat Pakistan te weinig deed om die groep te bestrijden... en ging dus zelf in de aanval. Pakistan vindt dat niet oké en heeft vannacht dus wraak genomen. Europa wil meer gaan doen tegen witwassen. Er komen strengere regels, onder meer voor voetbalclubs en autohandelaren. Als een klant een dikke bak komt kopen, moeten ze dat vanaf nu registreren. Op die manier wil de EU meer inzicht krijgen in wie wat heeft. En je eerste loonstrook van het nieuwe jaar wordt een feestje, zegt de Telegraaf. Op 1 januari zijn er nieuwe belastingregels ingegaan. Daardoor houdt bijna iedereen in loondienst meer over... In de meeste gevallen gaat het om zo'n 80 euro. Bij mensen die het minimumloon verdienen gaat het netto om 265 euro in de maand. En chefkok Kees uit Vlissingen wil een wereldrecord neerzetten. Hij gaat 130 uur non-stop koken. Dat is bijna 5,5 dag. Klinkt als een uitputtingsslag, maar Kees heeft er wel vertrouwen in. Lang achter elkaar staan en lang achter elkaar werken, dat doe ik heel mijn leven al. Dus dat ben ik wel gewend. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je super uitgerust eraan begint. En, eh, ja, en tussendoor op tijd je rust neemt als ik genoeg pauze opgebouwd heb. Op 14 februari dan begint Kees met zijn poging. Het eten dat hij kookt gaat trouwens voor een deel naar de voedselbank en bejaardentehuizen. Het weer nog. Een wisselend dagje met vooral in het noordwesten af en toe winterse buien. Maar ook behoorlijk wat zon. In Limburg blijft het rond het vriespunt. Aan de kust wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar file rijden in de regio, zoals de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.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 Het Europees Parlement en de Europese lidstaten zijn het eens geworden over aanscherping van de witwasregels. Behalve banken en accountants moeten nu ook bijvoorbeeld notarissen, advocaten en sportclubs verdachte transacties gaan melden. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op buurland Iran. Doelwit was volgens Pakistan een separatistische beweging die in beide landen actief is. De aanval was een reactie op een luchtaanval door Iran in Pakistan afgelopen dinsdag. Jordan Henderson gaat voor Ajax spelen. De oud-aanvoerder van Liverpool tekent een contract voor 2,5 jaar in Amsterdam. Henderson speelt nu een half jaar in Saoedi-Arabië.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 Met friend in Rio. She was all on me. We can make Oh yeah. Those cadenas close to genius you can suck my penis. Gilbert arenas, guns on deck. chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat.